Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte reageert fel op berichten dat hij vorig jaar twee planbureaus onder druk heeft gezet om publicaties uit te stellen. Nieuwsuur meldde gisteren dat hij had aangedrongen op uitstel van de publicatie van cijfers over het klimaatbeleid tot na Prinsjesdag. Volgens Rutte is er niets vreemds gebeurd en is er niets toegedekt. Hij zegt wel dat hij niet wilde dat de presentatie van de klimaatdoorrekening zou worden vervroegd, omdat hij dan geen tijd had om een reactie te formuleren. Michael P., de moordenaar van Anne Faber, heeft in de rechtszaal opnieuw spijt betuigd. Hij zei dat hij, de dat hij vreselijke feiten heeft begaan. Ook zei P. dat hij snapt dat de familie Faber hem haat. Gisteren eiste het OM in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs tegen Michael P. Hij wil een lagere straf, hooguit 20 jaar... onder meer omdat hij tijdens zijn arrestatie zou zijn mishandeld. Tijdens het verhoor door de advocaat-generaal gisteren... stelde P zich dreigend op. Ook daarvoor heeft hij vandaag excuses aangeboden. In het Zaans Medisch Centrum is een patiënt overleden aan een bacterie... die ongevoelig is voor antibiotica. De patiënt had een urineweginfectie. Het ziekenhuis heeft al een jaar last van de bacterie. In totaal 38 patiënten zijn ermee besmet geraakt. Deskundigen vinden het ondanks alles verantwoord... dat het Zaans Medisch Centrum gewoon open blijft. Cubanen kunnen binnenkort makkelijker online komen. De regering gaat het opzetten van snelle draadloze thuisnetwerken legaliseren. En ook de import van wifi-routers wordt toegestaan. Het communistische Cuba loopt technologisch jaren achter. Het is wel mogelijk om op bepaalde plekken, zoals staatshotels... via wifi-hotspots te internetten. Maar de meeste Cubanen kunnen dat thuis niet. Althans, niet legaal. Want duizenden mensen hebben met gesmokkelde apparatuur al een eigen wifi-netwerk opgezet. De overheid gedoogde dat en legaliseert dat nu dus. Wel blijft de regering het internet censureren. Het weer. Veel zon, een paar stapelwolken, ongeveer 18 graden. Vanavond in het westen kans op wat regen. Morgen veel bewolking en vooral ochtends nog wat regen. Later zon en het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is hartstikke druk. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht onder andere. Tussen Breukelen en Maarsen is de vertraging 20 minuten. De A6 is ook druk van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Buitenwest en Lelystad een kwartier vertraging. Op de A7 van Horen naar Zurich bij Brezandijk ook ruim een kwartier oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Den Helder staat vol tussen Uitgeest en Heilo. Het rijdt langzaam over 9 kilometer.